Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De druk op de ziekenhuizen is nog wat hoger geworden. De zorgautoriteit zegt dat nu 14 ziekenhuizen de kritiek planbare zorg niet meer op tijd kunnen verlenen. Vorige week waren dat er nog 12. Het wil zeggen dat deze ziekenhuizen belangrijke operaties die binnen zes weken moeten gebeuren toch uit moeten stellen. Dat komt omdat er veel coronapatiënten in het ziekenhuis zijn. Ook de planbare zorg, die wel even kan wachten, komt steeds verder onder druk te staan. De zorg Zorgautoriteit noemt de situatie ernstig. Een voortvluchtige Amsterdammer die werd gezocht voor een steekpartij bij de pier in Scheveningen heeft zich gemeld bij de politie. Vorig jaar werd een Rotterdammer van 19 doodgestoken bij een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapgroepen. De man die zich nu heeft gemeld, Tyrese B., was de leider van de groep uit Amsterdam. Twee andere leden werden begin deze maand al veroordeeld tot 11 jaar cel. Als je denkt dat jij een slecht jaar hebt, dan moet je even de carrière van Peter Hiballa checken. De oud-trainer van NEC en NAC is drie keer ontslagen in één jaar tijd. Hij werd al weggestuurd bij Wisla Krakau in Polen en Esbjerg in Denemarken. En twee maanden geleden ging hij aan de slag bij Turkucu München, maar daar is hij dus ook ontslagen, zegt de club op Twitter. Het is druk in de teststraten. In Vlissingen leidt dat tot problemen omdat er in de smalle straatjes wel heel veel auto's rijden. Omwonenden worden er gek van, zag Omroep Zeeland. Je er nu die wagens en die teststraat. Ja, niet zo prettig. Kijk, deze mensen die zich laten testen, die komen ik weet niet waar vandaan. En die zijn laten testen en toedeloe. Eh, ja, als morgens open gaat is het net eh, ja, de Formule 1. En deze bewoner heeft nog een ander probleem. Hij woont tegenover de teststraat en mensen denken dat ze bij hem moeten zijn. Tot s'avonds laat toe op de deuren bonken. Vooral de Duitsers en de Belgen die moeten getest naar huis. En dan denken ze dat ze echt hier moeten zijn. Nee, ik werk ook in de zorg, dus ik doe echt niet open. Absoluut niet. Het weer nog flink bewolkt, maar in de loop van de middag is de zon af en toe te zien. Het is 6 tot 11 graden.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 Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je raakt me nog steeds een kust in encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti. tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah. ben helemaal gek, het raakt me nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí.